Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Pakistaanse leger heeft tientallen militanten gedood. Door luchtaanvallen aan de grens met Afghanistan... kwamen vrijdag zeker 31 strijders om het leven, zegt het leger. Onder meer een trainingskamp voor zelfmoordterroristen werd gebombardeerd. Volgens Pakistan zitten de militanten achter de aanval op een school in Peshawar... waarbij vorige maand 150 doden vielen. Indonesische bergingsteams hebben in de Javazee een vijfde object gevonden... dat vermoedelijk onderdeel is van het neergestorte vliegtuig van Air Asia. Als het weer beter is, gaan duikers het onderdeel beter bekijken. In totaal zijn nu 31 lichamen geborgen. Aan boord van de Airbus waren 162 mensen. Precies een week geleden stortte het toestel neer... op een vlucht van Surabaya naar Singapore. In het zuiden van Australië zijn ruim 30 huizen verwoest door natuurbranden. 22 mensen raakten gewond, vooral brandweerlieden. Door de harde wind en hoge temperaturen is het vrijwel onmogelijk het vuur te bedwingen. De brandweer hoopt vandaag meer te kunnen doen omdat het minder hard waait en het een paar graden koeler is. Bonaire heeft urenlang volledig zonder stroom gezeten. De storing begon gisteren in de eerste uren van de nacht en pas zes uur later kon het netwerk op Bonaire weer worden opgestart. Aan het einde van de ochtend was de stroom op het hele eiland weer hersteld. De energieleverancier houdt rekening met sabotage omdat er een stroomkabel was vernield. De mensensmokkelaars die honderden vluchtelingen hebben getransporteerd met het schip Ezadin... hebben daar mogelijk 1 tot 2,5 miljoen euro mee verdiend. De bijna 360 voornamelijk Syrische vluchtelingen aan boord... vertelde de Italiaanse politie dat ze duizenden euro's per persoon hadden betaald voor de overtocht.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 Daarna is hij hier nog een keer of acht geweest. In 1986 zag ik hem voor het eerst en nam me voor om hem naar Europa te halen. En dat is gelukt, want Gary Fjellgaard kwam. Hij heeft zelfs enkele malen bij me gelogeerd en bij me thuis schreef hij het grootste deel van Fire and Lace dat hij samen met Linda Kidder zingt. Voor we daarna gaan luisteren begin ik met Tears on Main Street. Als laatste in de rij volgt The Winds of October, een song die ook door Lee Towers is opgenomen. Wederom welkom bij deze muzikale Canadese rondreis. Veel luisterplezier. shadows rise, the shadows fall. Beyond the stairs, beyond the hall, on cobblestones and concrete walls, on Main Street, cinders rise. down. Stuur mail naar info at crossroadsmusic.nl rusty old boat. It's a wonder she's still underwater. Moaning and groaning, complaining that nobody wants her. She is salvage and scrap, the captain. In dit uur ook aandacht voor de act van de maand. De coversong, een versie van Seven Spanish Angels en de rubriek Sterren van Toen. Waarin ik stilsta bij enkele grote Canadese hits. Fresh New Country. The Good Brothers met Honey en Heartache. kisses. Dusty Springfield's Son of a Preacher Man is door ontelbare acts op de plaat gezet. Maar Farmer's Daughter heeft er wel een heel fraaie versie van gemaakt. close Crossroads, Kees de Haan. George Canyon neemt Seven Spanish Angels bij de horens. Best mooi, maar ik prefereer het origineel van Ray Charles en Willie Nelson. He looked down to her brown eyes and said, say a prayer for me. her arms around him, whispered, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, This is my last fight. They take me back to Texas, they won't take me back alive. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. seven Spanish angels took another angel home. down and picked the gun up that lay smoking in his hand. Said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. And she knew the gun was empty. She knew she couldn't win. The final prayer was answered when the rifles fired again. There were seven Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped and the smoke cleared, there was thunder from the throne. Seven Spanish angels took another angel Crossroads met de act van de maand. We verlaten Canada voor even, want voor de act van de maand Colin Ray gaan we naar de States. Every Second is geschreven door Gerald Smith en Wayne Perry en opgenomen door Colin Ray. Het werd uitgebracht in februari 1992 als de derde single van zijn debuutalbum All I Can Be en bereikte uiteindelijk een tweede plaats. Wat dat betreft deed Colin Ray het met In This Life beter, want met die song wist hij na Love Me opnieuw de eerste plaats te bereiken. We schrijven 1992. Crossroads, nummer 1 country hit. listen dear, I think it's clear we need to sit and talk. second thoughts. Well, I must confess, in a way, I guess that silly notion's true. Cause every second you're not here with me, I think of you. Every second, every minute, every hour of every day. Every second, there's a thought of you that comes my way. So if you ask if I've had second thoughts, I guess I'd have to say every second, every minute, every hour of every day. Now I propose we drink a toast and turn the lights down low get gone and hold each other close. And don't worry, dear, you'll always be here in my heart to stay. Every second, every minute, every hour of every day.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 Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Ergens midden jaren zeventig kregen de Stampeders en Edison... voor hun uitvoering van hitte Jack. Met een van de leden, de uit ons land afkomstige Ronnie King... heb ik regelmatig contact. Hij kwam op de wereld als Kees van Sprang... en is volgens mij in de Rotterdamse wijk Charloes geboren. Ook Lucille Staar kreeg waardering voor de French Song... Zij werd beloond met een Golden Tulip. In de jaren 90 beleefde ze een comeback met haar album Sweet Memories, waarop ook een versie van Pussycats Mississippi staat. Gordon Lightfoot is een icoon in Canada. Hij schreef Alberta Bound, een song die stevast door de Good Brothers wordt vertolkt tijdens hun tournees. Nu aandacht voor het origineel, in de sterren van toen. Hello! <laughs> Is <laughs> Oh, Cornelis! Cornelius! Yeah! Oh, Cornelius! Listen! My <laughs> man. Listen! Yeah, man, what's up? Um, I'm trouble. Yeah. My girl just told me to... Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. this weekend. Oh, uh, really? Certainly nice no, to hear from no, you, man. Bye. Wolf? Hello, Wolf? Wolf? Case de Haan. Alberta bound, Alberta bound, Alberta bound. It's good to be Alberta bound, Alberta bound, Alberta bound. It's good to be Alberta bound. live there for a while. And if you got the money, you can get yourself a honey with a written guarantee to make you smile. But it's snowing in the city and the streets are brown and gritty, and I know there's pretty girls all over town. But they never seem to find me, and the one I left behind me is the reason that I'll be Alberta bound. Alberta bound. It's good to be Alberta bound, Alberta bound, Alberta bound. It's good to be Alberta bound. It's good to be Alberta bound. nemen even de tijd om vooruit te blikken. Wel naar 20, 21 en 22 maart. Want dan komt Bobby Flores met zijn Yellow Rose Band naar Zwitserland. Hij heeft maar liefst drie fiddles in de band. Hierbij alvast een voorproefje. I'm still not over you. Today I made a point to go somewhere I knew you'd be. I had know if you still have the same effect on me. And the moment that I saw you, there I knew no matter what I do, I'm still not old. same. I'm still not over you. I find that nothing's changed. And perhaps someday I'll find somebody new. But now too soon I'm still not my sanity But when I see you I become a strange and different me And the moment that I saw you There I knew No matter still not over you I am still not over you That feeling still the same I am still not over you I find that nothing's changed Now it's much too soon I'm still not over you No matter what I do I'm still not over jaren 90 was Prairie Oyster een van de populairste bands in Canada. Met onder andere Goodbye, So Long, Hello op hun repertoire. Zij waren diverse malen in Europa en traden op in kerk in het kader van Caro's Country Time en ook in het Autotron te Rosmalen. Ook herinner ik me een optreden in Nederweert-End. baby Lord, and how I tried. You shook me up, keeping you satisfied. Never rocking a boat, never saying no to all the cruel tricks you had to show. It seemed my heart and soul was not enough. I wasn't ready to call your bluff. Trouble brewed, someone had to pay. It's time for me to have my say. Goodbye, true love. you made me cry so long to feeling like I wanna die. Well, I'm suffering the blues, but I don't feel bad. You can't hold what you ain't never had. Without your love, you think I can't survive. It's true, I love you, God, I don't know why. Chains are broken, here's a souvenir. Just illustrate things I wanna say to you, dear. Goodbye. slot van dit programma ruim ik in voor Steve Petico, een gitarist van absolute wereldklasse samen met South Mountain.